Behalve de zelfmoordterrorist zijn er volgens de politie geen doden gevallen. Ondanks de explosies en schoten heeft president Karzai zijn toespraak afgemaakt. Wel zijn er berichten dat hij de bijeenkomst heeft verlaten. Religieuze leiders en stamleiders praten tijdens de vredesjirka over verzoening met de Taliban en andere opstandelingen. Nederlandse huishoudens zijn weer flink aan het sparen. Volgens onderzoek van ING werd in het eerste kwartaal gemiddeld 800 miljoen euro opzij gezet. In april liep dat verderop tot 1,1 miljard. ING verklaart de spaardrift uit het lage consumentenvertrouwen. Nederlanden zijn de afgelopen maanden weer somberder geworden over de economie en over hun eigen financiële situatie. CDA'ers in de top van de partij leggen zich nu al neer bij een verkiezingsnederlaag. De NOS heeft gesproken met veel partijprominenten en velen zien lijsttrekker Balkenende op 9 juni niet als winnaar uit de bus komen. In de peilingen staat het CDA al wekenlang derde na de VVD en de PvdA. En ook de laatste dagen klimt het CDA niet uit het dal. In een reactie zegt Balkenende dat hij nog steeds voor goud gaat. Een medewerkster van de Verenigde Naties wil dat oud-premier en oud-VN-commissaris Ruud Lubbers alsnog wordt vervolgd. De vrouw zegt dat ze eind 2003 door hem onzedelijk is betast. In maart wees een Amerikaanse rechter in hoger beroep een aanklacht wegens ongewenste intimiteiten af, omdat VN-personeel diplomatieke onschendbaarheid geniet. De vrouw heeft nu het Amerikaanse Hoge Rechtshof gevraagd